Spiritus Christus Ave Maria Lexus Campos Cetus Zo, je hebt een begraven vies de kankerflikker. Met je lieve voor ondergrond. Yo, een je liggen motherfucker. 7 meter onder de fucking grond, motherfucker. 7 meter onder de grond. Pis op je graf, motherfucker. Ah. in slaap, val niet in slaap, val niet in slaap, val niet in slaap, val niet in slaap, motherfucker. Val niet in slaap voordat je nog meer die ontwaakt. Het is Jerry beat, steed van de straat. En Den Haag zijn er veel flikkers die alleen nog praten kunnen. Een Portugese wigger, jij je staat te stunten, ik zou je knallen je gaat eraan Hou je hele klik erbij man, ik kom uit de ondergrond Liefde voor de ondergrond Je wordt begraven met een Fucking kogel door je fucking kop Je hebt me gevlekt, flesjes worden uit de weg gewerkt En als je wordt geslagen op je fucking bek Dan wink om respect, gasten die jou hebben geslept Die weet in deze kamp nog steeds is fucking te nep Ja, vluchten ter plekken, ja je kan wel blijven vluchten maar Een tijger in hongersnood niet te stoppen Ja, ik weet waar je woont pompje vol met dood Jou tegen mij is als ik heb tegen een meisje. Je wordt besteden met een heleboel schijt Dus kijk maar uit, het is tijd Kijk maar uit waar je rijdt Kijk maar uit met waar je loopt Kijk maar uit, je wordt gesleept Want je niet slaapt, want je nachtmerrie wordt ontwaakt Je nachtmerrie wordt ontwaakt Je nachtmerrie wordt ontwaakt Je nachtmerrie wordt ontwaakt Je nachtmerrie wordt ontwaakt Je nachtmerrie wordt ontwaakt Je nachtmerrie wordt ontwaakt Je nachtmerrie wordt ontwaakt Je nachtmerrie wordt ontwaakt Je nachtmerrie wordt ontwaakt je nog meer die wordt gewaakt. Je nog meer die wordt ontwaakt. Je nog meer die wordt ontwaakt. Bam, ik kom aan. Met de negen in mijn hand Je wordt bij je kraag gepakt, je wordt getrapt Je wilt toch komen haten Kom maar met je maten, die beginnen één voor één af te haken Nu ben ik de man die niks vertrouwt Ja, degene die me nu volgt, zakt de volk nog kan Je bent een meeloper, bitch, en je durft niks alleen Ja, het volgende slachtoffer is een ander probleem En Alex, hoe vaak je praten van motherfucking wapens Maar hoe fuck je eigenlijk op de straat bent geslagen Nooit een wapen gehad, alleen nog maar groot kunnen praten Geen woorden met daden, anders komen wij je halen In grote getallen die <laughs> JDP motherfucker, JD2005 bitch. Kijk maar het motherfucker, dit is deel 1 motherfucker. Ik ben klaar met jou.